Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de mislukte onderhandelingen tussen de VS en Iran... heeft gastland Pakistan de twee landen opgeroepen... zich toch te houden aan het tijdelijke bestand. De Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken zei nog altijd te hopen... dat de landen hun positieve instelling behouden... om te komen tot een duurzame vrede en welvarendheid... voor de hele regio en daarbuiten. De twee landen konden het onder meer niet eens worden over de heropening van de straat van Hormuz en het Iraanse kernprogramma. In Hongarije zijn de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. Zo'n 5 miljoen Hongaren mogen tot 7 uur vanavond stemmen. Het gaat vooral tussen de rechtsconservatieve partij van premier Orbán... en oppositieleider Magyar van de Christendemocraten. Orbán is al 16 jaar aan de macht, maar volgens de peilingen lijkt Magyar hem te gaan verslaan. Bij een fort in het noorden van Haiti zijn zeker 30 mensen omgekomen. Bij de ingang van de toeristische trekpleister brak paniek uit en zouden mensen zijn vertrapt. Volgens de premier van Haiti was het erg druk bij het fort en waren er veel jongeren aanwezig. Er wordt gevreesd voor meer doden. In Hezen in Brabant heeft gisteravond brand gewoed in een crematorium. Het vuur ontstond rondom de crematieoven en was snel onder controle, meldt Omroep Brabant. Wat de oorzaak was, is nog niet duidelijk. Voor het pand in Hezen lag wel een verbrande handgreep van een kist. De Artemis 2-astronauten noemen hun maanmissie een emotionele ervaring. Op een persconferentie zei astronaut Reed Wiseman dat de lancering voelde als de grootste droom... maar eenmaal bij de maan wilde hij terug naar familie en vrienden. Piloot Victor Glover noemde de reis onwerkelijk.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 Got an interview with the Rolling Stone, they're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. life, of the life we're living. I just wanna live. beautiful seem to dance, dance, dance, dance.